Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Er komt een klimaatschadefonds voor arme landen. Zij kunnen geld krijgen naar overstromingen of ander natuurgeweld. Dat is veroorzaakt door klimaatverandering. Dat is afgesproken op de klimaattop in Dubai, die vandaag is begonnen. Je hoort iemand van de Verenigde Naties. We decide to fund this transition properly, including the response to loss and damage. And we decide to commit to a new energy system. De landen hopen het in Dubai ook eens te worden over regels om minder olie en gas te gebruiken. Het is nog de vraag of dat lukt. Bij het drugslab dat gisteren in Overdinkel in Twente werd ontdekt zijn tien mensen opgepakt. Het zijn een paar Colombianen en ook de zoon van het gezin dat in het huis bij de loods woont. Agenten vonden de cocaïnewasserij gisteren na klachten over stank. En daarna is de omgeving urenlang doorzocht. En een paar van de verdachten probeerden zich te verstoppen, maar werden later alsnog opgepakt. En werkzaamheden aan het spoor in Zeeland duren veel langer dan gedacht. Het rijdt daar de komende tijd maar één trein per uur tussen Vlissingen en Roosendaal. En die gaat maar max 40 km per uur. Dat komt allemaal doordat het spoor verzakt is na alle regen van de afgelopen tijd. ProRail zou dit het weekend fixen, maar zegt nu dat ze er meer tijd voor nodig hebben. Ja, en de Sint zat eens te denken hoe hij dit bericht moest opschrijven. Ja, zelfs wij hebben er moeite mee. En dan moet het echte Sinterklaas gedoe nog beginnen. Dit jaar kun je natuurlijk super makkelijk ChatGPT inzetten voor al je Sinterklaas gedichten. Maar als robots helemaal niet je ding zijn, dan kun je altijd andere mensen geld geven om het te, te laten doen. En Martin doet dat met een betaald tekstschrijfteam. Dat vertelt hij aan de Telegraaf. Ja, er zijn er jaarlijks nog wel 2000 mensen die gedicht aanvragen. Klein gedicht, dat is dan 8,95. En het duurste gedicht is uh, dat 159 euro, maar die is 250 regels die willen we eigenlijk nooit. Die vinden we zelf heel vervelend. <laughs> ja. ja, stiekem heeft Martin zelf ook wel even ChatGBT geprobeerd. Ik ga niet zeggen van nou, er komen alleen maar slechte gedichten uit. Want ik, ik, ik, heb, een, eh, ik heb een paar pogingen gedaan. Ik denk, nou, als ik dit zou krijgen voor Sinterklaas, zou ik denken, nou, best, eh, best aardig. Ehm, je kan het vaak wel zien. Dat je denkt van ja, maar deze taal is of te perfect of er is, iets, er is altijd iets mee. En Martin zegt dat hij in zo'n vijf minuten een echt gedicht op papier heeft staan heb ik nog het weer voor je. Wat wolken, maar ook lekker wat zon bij 0 tot 3 graden. Komende nacht gaat het weer vriezen. En morgen is het iets grijzer met in het noorden ook kans op een winterse bui bij maximaal 2 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ABB. In de regio Noord-Holland staan files op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoofddorp en Zoeterwoude is de vertraging een half uur. Dat is de nasleep van een ongeluk. A9 Diemen richting Alkmaar tussen Amsterdam, Gaasperdam en Aalsmeer een kwartier vertraging.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 Fractieleider Bontebal van het CDA pleit bij verkenner Plasterk voor een stabiel meerderheidskabinet. Hij vindt dat de vier grootste partijen er samen uit moeten komen in de formatie. In de Drentse kofferbakmoordzaak is in hoger beroep 20 jaar cel geëist tegen Hans O. Hij wordt verdacht van het vermoorden van Ralf Meinema. Die werd vijf jaar geleden doodgevonden in de kofferbak van zijn auto. In Rusland komt een verbod op de zogenoemde internationale LHBTI-beweging. Dat betekent dat iedereen in Rusland die, zoals wordt gezegd, meedoet aan LHBTI-activiteiten... tot 10 jaar de gevangenis in kan gaan. Het weer, af en toe een winterse bui in het noorden en hier en daar mist bij maximaal 2 graden. strong. van Sinterklaas. Eentje die kon plassen met een ingebouwde blaas. Liesje was uitzinnig en ze danste in het rond. Maar ze was wat onvoorzichtig en sprong bovenop de hond. De hond schrok zich de tering, hapte Liesje in de been... en pakte toen de pop af en verscheurde die meteen. Ja. Ja, Liesje schreeuwde moord en brand en papa greep de pook. En stapte op de hond af die angstig in een hoekje dook. Papa begon te hakken. En het bloed spoot in het rond. En toen zijn drift gekoeld was, zat het huis onder de hond. Liesje krijste, papa, wat heb je nou gedaan? En ze pakte hem de pook af en begon op hem in te slaan. Papa vluchtte het huis uit en zocht toevlucht in de drank. Moeder las een boek van Thea Beckman op de bank. Liesje ging zichzelf eens flink verwennen met de pook. En plots werd het hele avondje nog best gezellig ook. Mama deed haar tanden uit, want papa kwam weer thuis. En Liesje stopte hele stukken brandhout in haar kruis. De hond werd bij elkaar geveegd, verorberd en vergeten. En iedereen werd rustig, want ze hadden goed gegeten. Toen werd er aan de deur geklopt en daar stond Sinterklaas. Papa liet hem binnen en vertelde het relaas. Sinterklaas begreep het, Liesje kreeg een nieuwe pop. En toen zei hij, ik moet weer gaan, ik moet de daken op.